Marielle Hageman met het NOS Journaal. Vakbond FNV gaat de CAO-onderhandelingen van volgend jaar in... met een looneis van 5 procent. Het is de hoogste looneis in 30 jaar. De afgelopen jaren vroeg de vakbond gemiddeld tussen de 2,5 en 3,5 procent loonsverhoging. De krapte, de economische groei en achterblijvende lonen... zijn de redenen voor een forse eis, zegt een bestuurder van de vakbond. De bonden komen traditioneel op de dag voor Prinsjesdag met een looneis voor het komende CAO-seizoen. Een tomatenkweker uit Bekendonk moet als het aan het OM ligt... een boete betalen van 125.000 euro. Op zijn bedrijf kwam een werknemer om het leven... nadat hij was geplet door een goederenlift. Hij was de liftschacht aan het schoonmaken toen de lift naar beneden kwam. De lift was niet buiten werking gesteld... en de veiligheidssensoren waren uitgeschakeld. Volgens de Brabantse tomatenkweker waren die uit... omdat de lift anders te vaak storingen had. Het OM vindt dat de kweker voor een veilige werkomgeving had moeten zorgen. Rusland zegt dat de boekraket waarmee vlucht MH17 is neergehaald... op dat moment niet meer van het Russische leger was. Volgens het ministerie van Defensie was de raket overgegaan in Oekraïense handen... na de ontbinding van de Sovjet-Unie. Het internationale onderzoeksteam JIT, dat de ramp onderzoekt... concludeerde eerder dat de raket van een brigade van het Russische leger uit koers kwam. De defensiewoordvoerder had kritiek op dat onderzoek. Volgens hem zijn de videobeelden die het JIT gebruikte... om de aanvoerroute van de boekraket te reconstrueren, gemanipuleerd. Op 1 november vervallen bijna 3 miljard airmiles. Sinds 1 november 2013 zijn de airmiles nog maar vijf jaar geldig. Het bedrijf waar de airmiles onder vallen is al bijna een jaar bezig met het waarschuwen van de ruim 700.000 spaarders. En dat is te merken, de website is bij vlagen slecht bereikbaar door de drukte. Het weer, het is vrij zonnig. In het noorden wel kans op bewolking. Het is 20 graden op de Wadden en maximaal 26 graden in het zuidoosten. Morgen geregeld zon en nog iets warmer. Het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.